1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op een bouwterrein in Hilversum is een zelfgemaakt explosief tot ontploffing gebracht... dat afgelopen dag in een woning werd gevonden. De politie heeft gekeken of er nog meer explosieven in het huis lagen... maar dat was niet het geval. De straat is weer vrijgegeven... en de bewoners van 27 ontruimde huizen kunnen thuis slapen. De politie ging afgelopen ochtend naar het huis na een tip. Twee bewoners zijn aangehouden. In de omgeving van de Italiaanse stad Genua is de hoogste alarmfase verlengd tot maandagavond. Het gebied is gisteren getroffen door noodweer en overstromingen. De hevige regenval heeft een enorme ravage aangericht. Modderstromen hebben wegen, bruggen, huizen en auto's beschadigd. De schade wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Voor de komende dagen wordt opnieuw veel regen en onweer voorspeld. De regering heeft 100 militairen naar de omgeving van Genua gestuurd. Bij aanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 30 doden gevallen. De aanslagen waren in Sjiïtische wijken. Door wie ze zijn gepleegd is nog niet bekend. Volgens de politie liet een zelfmoordterrorist een auto vol explosieven ontploffen bij een controlepost. Ook bij twee andere aanslagen werden autobommen gebruikt. Een windhoos heeft afgelopen avond in het buitengebied van het Achterhoekse dorp Zellem flinke schade veroorzaakt. Tientallen bomen zijn omgewaaid en zeker zes boerderijen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. Bij een van de getroffen boerderijen is de schade aanzienlijk. Het pand moet worden gestut. In het EK-kwalificatietoernooi heeft Polen thuis met 2-0 van wereldkampioen Duitsland gewonnen. Bij rust was het nog 0-0. Vlak na rust kwamen de Polen op voorsprong en vlak voor tijd viel de beslissing. Het weer, vannacht koelt het af tot 8 graden en kan er mist ontstaan.